Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen... met mogelijk overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië. Die regio werd in mei ook al getroffen door overstromingen... na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen toen om het leven. Ook buurland Slovenië heeft deze zomer te maken gehad... met zware regenval die levens eiste. Bij twee explosies bij een brandstofopslagplaats in Roemenië is een dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde in een dorp in de buurt van de hoofdstad Boekarest. Bij een opslag voor LPG-gas ontplofte een gastank. Toen de brandweer was aangekomen was er een tweede enorme explosie. 26 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook is er een veldhospitaal opgezet. Sinds oud-president Trump zich donderdag meldde bij de gevangenis... en er een politiefoto van hem werd gemaakt... stroomt het geld voor zijn herverkiezing binnen. Zijn campagnewoordvoerder meldt dat er ruim 7 miljoen dollar is opgehaald. Voor een deel zijn het donaties... maar een groot deel van de miljoenen is verdiend met de verkoop van spullen... waarop de politiefoto van Trump is afgedrukt. Zoals mokken, t-shirts en posters. De president van Zimbabwe is herkozen voor een tweede termijn. Emerson Menengagwa kreeg 53 van de stemmen. Zijn tegenstander en internationale waarnemers betwijfelen of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Tegenstanders van het Zimbabwaanse regime werden geïntimideerd of opgepakt. In de eredivisie zijn gisteravond twee wedstrijden gespeeld. NEC won thuis met 3-0 van RKC Waalwijk... dankzij onder meer twee doelpunten van de Deen Matson. In Rotterdam hielden Excelsior en Fortuna Sittard elkaar in evenwicht. Het werd 2-2. Het weer. In heel het land kans op buien, met name in het kustgebied. In de middag verplaatsen de buien zich naar het binnenland.